Daar is vanmiddag een debat over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan een motie in stemming over extra beloning. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto beloofd aan zorgpersoneel. Die regeling wordt nog uitgewerkt. In Utrecht en Rotterdam zijn gisteravond acht jongeren opgepakt. In de steden zochten jongeren de confrontatie met agenten. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd met vuurwerk gegooid. In de wijk Zuilen werd een scooter in brand gestoken. In Rotterdam stichten jongeren brandjes en pleegden vernielingen. Op de Democratische Conventie in Milwaukee is Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat. Onder andere oud-president Clinton sprak in een videoboodschap zijn steun uit voor Biden. Vanwege corona houden de Democraten hun conventie grotendeels online. Morgen zegt Biden of hij zijn nominatie accepteert. De Telegraaf heeft het paspoort in handen gekregen... waarmee crimineel Ridouan Taghi Dubai binnenkwam. paspoort is echt. Het is van Moushin L., een man uit Utrecht. Zijn foto is vervangen door een foto van een jonge Taghi. Volgens de krant werd L. verhoord door de recherche... omdat hij betrokken zou zijn bij liquidaties. De bende waarvan hij deel uitmaakte zou door Taghi worden geleid. Taghi zou het paspoort hebben gebruikt om naar Marokko te gaan... en in 2016 naar Dubai, waar hij vorig jaar december werd gearresteerd.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 Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, la trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Mientras que no quiere, pero pues me tiene a frenar. Bailame como si fuera la última vez enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé.